moet met het NWS Journaal. In Cairo zijn Israëlische en Palestijnse onderhandelaars het eens geworden over een verlenging van het staakt het vuren in Gaza. Rond deze tijd zou het bestand aflopen. De twee partijen hebben nu officieel bevestigd dat het bestand met zeker 24 uur is verlengd. De terreurgroep Islamitische Staat heeft in een videoboodschap gedreigd Amerikaanse doelen waar dan ook aan te vallen. Als bij Amerikaanse luchtaanvallen IS-strijders worden gedood. Op de beelden zijn foto's van onthoofdingen te zien, meldt persbureau Reuters. Amerika geeft sinds augustus luchtsteun aan Iraakse en Koerdische troepen... die de extremisten proberen te verdrijven uit het noorden van Irak. Paus Franciscus overweegt naar Irak te gaan om zijn solidariteit te tonen... met de vervolgde christenen in Noord-Irak. Franciscus sprak zich indirect uit voor het gebruik van geweld... tegen de extremisten van de Islamitische Staat... om de vervolging van religieuze minderheden te stoppen... Het is geoorloofd om onrechtmatig geweld te stoppen, zei de paus. In Marokko is een gezin uit Lelystad gepakt met 480 kilo hash. De drugs waren verstopt in een busje. De vijf Marokkaanse Nederlanders, een man, een vrouw en drie kinderen... werden zaterdag aangehouden bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. De hash heeft een straatwaarde van bijna 5 miljoen euro. IJsland heeft het waarschuwingsniveau voor de vulkaan de Bardarbunga verhoogd. In korte tijd zijn honderden aardbevingen gemeten. Mocht de vulkaan uitbarsten, dan kan dat voor veel problemen zorgen. In 2010 werd het vliegverkeer in Europa ernstig ontregeld... omdat een andere IJslandse vulkaan as uitstoten. De Nederlandse vrouwen hebben bij het EK zwemmen in Berlijn zilver op de 4 keer 100 meter vrije slag gewonnen. Oranje eindigde als derde achter Denemarken en Zweden. Maar door een foute wissel werd winnaar Denemarken gedisqualificeerd. Zweden won daardoor goud en Nederland werd tweede. Het weer, vannacht kunnen er weer buien vallen. Morgen ook buien, maar dan kan het ook af en toe zonnig zijn.